Dit is Zeewout de Jong met het NOS Journaal. De reclamecodecommissie heeft geen problemen met het spotje van de vakcentrale FNV met daarin een lachende premier Rutte. Alle klachten erover zijn afgewezen. In het spotje vertellen mensen met een handicap dat ze zich zorgen maken over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Tussen de fragmenten door zijn beelden te zien van een lachende premier. Het spotje wordt overigens niet meer uitgezonden. CDA-prominenten waarschuwen voor de gevolgen van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Ze schrijven aan de CDA-onderhandelaars dat aandacht voor het buitenland niet de sluitpost van de discussie moet zijn. De brief is onder andere ondertekend door oud-ministers van Buitenlandse Zaken Botten en Van der Broek en oud-premier Lubbers. De kans lijkt groot dat VVD, CDA en PVV wel degelijk op ontwikkelingssamenwerking willen bezuinigen. Een onkruidbestrijdingsmiddel dat in de hele wereld veel wordt gebruikt is waarschijnlijk verantwoordelijk voor het verdwijnen van bijenvolken. Tot die conclusie zijn Franse en Britse wetenschappers gekomen. In het blad Science schrijven ze dat het navigatiegevoel van de bijen door de pesticiden wordt aangetast, waardoor ze verdwalen en doodgaan. De koningin die op hen wacht in de bijenkorf sterft hierdoor ook. Dat is niet alleen erg voor de imkers, maar voor het hele ecosysteem, want bijen zijn essentieel voor de bestuiving en verspreiding van gewassen. In Dokkum zijn drie mannen op heterdaad betrapt toen ze whisky probeerden te verstoppen in de dubbele bodem van een vrachtwagentrailer. De whisky zat in flessen. Toen de field en de douane binnenvielen was een deel van de fles al in de dubbele bodem verdwenen. De mannen die alle drie van buiten de Europese Unie komen worden verdacht van het ontduiken van accijns, omzetbelasting en invoerrechten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk wat motregen. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen de hele dag bewolkt en soms wat regen. Het wordt zo'n 10 graden en misschien breekt de zon nog door. De dagen daarna blijft het grijs met af en toe motregen. De temperatuur verandert nauwelijks. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 25 files, bij elkaar 90 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer. Verderop tussen Eembrugge en knooppunt Hoevelaken 4. De andere kant op richting Amsterdam tussen het knooppunt Hoevelaken en Eembrugge 7. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp 9. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 4.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 <laughs> en eh, het was echt een, ja, een Zweeds nummer. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. En als het helemaal goed is, dan eh, is in de studio aangebroken, aangekomen. De enige echte, de geweldige. Hij ja, was er al. Sublieme. En ja, ik heb er geen woorden voor. <laughs> Tim, goedemiddag. Schot, dat jij slap slime. ja, ik moet hem toch even op zijn gemak stellen. Oh, nou, maar dat ben ik wel hoor. Ja? Niet bang voor te zijn. Niet bang? Zeker weten. Wat een race, zaterdag, of eh, zondag. Ja, was weer mooi. Dat was Zeker. een eh, goede, start inderdaad. Mooi, ja. Maar ik wist eigenlijk al toen ik ging kijken dat het een rode vlag zou worden. Ik weet niet waarom. Ja, die moessonregens in Maleisië, daar hebben ze wel vaker last van uh, op Sepang. Dus dat uh, Ongelooflijk komt vaker voor. Maar vertel. Nou, we hebben dus al twee races gehad uh, inmiddels. Eh, de eerste race van het seizoen werd dus op uh, Albert Park verreden. Ja. Melbourne, Australië. ja, de, race was daar eigenlijk heel simpel. Top 4 bleef eigenlijk de hele race goed bij elkaar. En bleven ook binnen 5 seconden van elkaar aan het eind van de race. Wat je eigenlijk niet zo vaak meer ziet tegenwoordig in de Formule 1. Jensen Button kwam uiteindelijk als winnaar over de streep 2 seconden voor Vettel met daarachter Lewis Hamilton die de top 3 eh, vulde, zeg maar. Ja. Eh, de McLaren's eh, zijn lekker bezig dus, met 1 en 3 de eerste race al. goed begin van het seizoen. Ehm, Alonso kwam met de Ferrari als vijfde binnen. Op zich mhm. geen slechte prestatie als we kijken naar het snelheidsverschil wat de Ferraris hebben ten opzichte van de Mercedes, de Red Bulls en de McLaren's. Ja. Ehm, verder een puntje op in de race was dat Pastor Maldonado in de laatste ronde een hele goede zevende klassering vergooide. Hij maakte echt een goede beginnersfout eh, door net even te hard op de curbs eh, te stuiten en eh, ging redelijk hard de muur in. Zevende bocht van het circuit, heel erg zonde, want hij reed dus echt een hele goede wedstrijd en Williams heeft de constructeurspunten kaart nodig. Ehm, Geweldige coureur hè, Pastor. Nou, hij deed in de GP2 heel goed. Maar uh, ja, laat nu toch net even te veel beginnersfouten zien. Nou, vorig jaar heeft hij een, jaar, een halfjaartje kunnen, kunnen beginnen. En hij is nu eigenlijk echt ja. bezig. Maar goed, hij gooide hem dus de muur in de laatste ronde. En dan hadden we afgelopen zondag eh, de race van Maleisië. Circuit uh, Sepang kwalificeerde Hamilton zich net als vorige week, of twee weken terug alweer, op Albert Park op pole position. teamgenoot Button trainde zich naar een tweede plaats en Michael Schumacher maakte de top 3 compleet. Eh, bij de Red Bull starten op 4 en 6 onder aanvoering van Mark Webber. Dus hij ja. trainde toch de wereldkampioen eruit. Ehm, interessant vond ik om te zien was dat beide HRT's uh, eh, met Kartekien en eh, Pedro de la Rosa zich binnen de 107% kwalificeerden. dat is een regel in de Formule 1 voor de leken onder ons. Gelukkig wel. Als je niet binnen 107% van de, de tijd van de nummer 1 kwalificeert, dan mag je niet beginnen aan de race, want dan ben je gewoon te langzaam. En dat was op Albert Park was dat het geval, maar nu waren ze toch binnen die 107% regel, dan waren ze voor hun heel erg blij mee. Ehm, ja, de race zelf eh, werd na 13 rondes al stilgelegd. Daarvoor hadden we al gezien dat eh, jongeling uh, eh, Romain Grosjean zich alweer vergiste en zijn race vergooide na een hele goede kwalificatie in de Lotus. En een hele goede start. Ook zijn start was goed en in de derde ronde ging hij er, eraf in de regen. ja, heel erg zonde na zijn goede prestaties dus tijdens de kwalificatie. Ehm, ook in Australië verpest hij zijn race al, dus dat is geen lekker begin voor de jonge Fransman. Ehm, tijdens het stoppen eh, in de, in de 13e ronde had Alonso het goed voor elkaar, want hij was vlak daarvoor gepit. En had dus al goede banden eh, onder zijn auto zitten. En dat hadden de anderen niet. Dus eh, na de pauze kon hij als eerste mhm. echt weer keihard er vandoor. Ja. En ging dus ook naar de leiding. op dat moment lag Hamilton nog tweede, maar die kreeg halverwege de race de auto tijdens de pitstop niet meer in zijn eerste versnelling. Dus dat, dat scheelde hem een seconde of zes. En aangezien de race net weer was begonnen, eh, zaten ze nog allemaal dicht bij elkaar. Dus dat scheelde meteen eh, twee plaatsen. Vettel en Perez gingen op dat moment alweer voorbij. Dus toen lag Hamilton vierde. Heel erg zonde, want hij had dus Pol gekwalificeerd. En dat eh, ja, zou je toch eigenlijk om moeten zetten in een, in een winst. Zeker als je Lewis Hamilton heet. Zeker als je Lewis Hamilton heet, maar goed, dat ging dus niet door. nou, tijdens dat moment wat Hamilton had, had het andere uh, coureurtje van McLaren ook een foutje. Mhm. Button die eh, had overstuur tijdens het inhalen van uh, eh, Narain Kartakian. En die ging eh, met zijn voorvleugel tegen de achterband van Kartakian aan. En die ja, ging kapot. Dus moest, hij kon gelukkig wel doorrijden. Moest, uh, einde ronde moest hij de pitsen in om een nieuwe neus te halen. En ja, op dat moment lag dus, zoals net gezegd, het hele veld nog dicht bij elkaar. Dus hij ging van plaats 2 naar plaats 22. Zo. En nou, na de pits, pitstop heeft hij nog wel acht plekken in kunnen halen. Maar ja, goed, 14e plaats, geen constructeurspunten. Dus een verloren race voor Button. Ehm, vooraan zagen we Alonso eh, op de steeds droger wordende baan terrein verliezen op Vettel, eh, Perez en Hamilton. Mm Erg verrassend dat Perez in de Zauber toch op de tweede of derde plek op dat moment nog eh, rondreed. Maar goed, Vettel die eigenlijk vorig jaar geen foutje maakte, maakte nu wel een fout. En die reed tijdens het inhalen, dus net als Button, uh, zijn auto kapot. Alleen Vettel die kreeg voor elkaar om zijn achterband lek te rijden op de voorvleugel van Kartikian. En ja, de, de goede lijn werd te snel weer opgezocht en daarbij reed hij zijn achterwiel kapot. Een beetje, beetje zielig dat hij vervolgens, eh, vind ik dan, hè. Ik vond het echt een fout van Vettel. Want ja, als je sneller bent, moet je gewoon rekening houden met, met langzamere deelnemers. En dat deed hij niet. En vervolgens na de race eh, ging hij uh, eh, eigenlijk tekeer op dat uh, in de weg zat. Waarvan ik vond dat hij gewoon zelf te snel terug naar de goede lijn ging. Maar dat, ja goed, dat soort discussies zul je altijd houden. Dus we zetten hem maar weg onder raceongeluk. Kan gebeuren. Inmiddels was Sergio Perez eh, dus opgerukt naar de tweede plaats. En hij was veel sneller dan Alonso. Hij zei na de race ook dat hij hem eigenlijk had moeten pakken. Maar goed, meneer eh, Perez die was toch een beetje zenuwachtig en maakte in eh, vijf rondjes voor het einde maakte die een stuurfoutje. Waardoor hij toch weer 10 seconden achter Alonso terecht kwam. Nog net wel voor Hamilton bleef. En heeft in die, eh, in die vijf ronden weer bijna terug eh, naar, de, naar de kop gereden. Maar goed. maar was ook iets van, eh, please bring, bring the points ja, Ja, klopt. Het team die, die zag Perez al zitten te stuiteren in die auto. Want die wil natuurlijk gewoon winnen. Ja. Maar voor Sauber is een tweede plaats nog nooit gebeurd. Ik weet wel dat heinz Harold Frenzen in 2003 ooit een derde plaats heeft bereikt. En dat was tot nu toe het hoogste resultaat voor Sauber. Dus eh, de teambaas zei van nou, eh, bel hem maar even op via de radio en zeg maar dat hij even rustig aan moet doen. Nou, dat deed hij heel netjes en eh, bracht de auto als tweede binnen achter de, de Ferrari van Alonso. Maar het is wel een discutabel momentje geweest, want Sauber Ferrari is het natuurlijk ook. Ja, Sauber heeft ook een Ferrari motor, dus op dat moment was het toch even zoeken hoe het nou kon dat een, eh, een dochterteam zeg maar, met de, dezelfde motor toch harder kan rijden dan het hoofdteam zelf. Maar ja, goed, dat, eh, dat moeten ze bij Ferrari lekker zelf uitzoeken. Ik vond het een hele leuk feitje dat Perez zo ver kon komen. Ja. Maar goed, Alonso kwam dus heel knap als eh, eerste in de wat langzame Ferrari over de finish. En Perez volgde op 2 seconden. En Hamilton werd weer derde op 14 seconden achterstand. En dus gaat Alonso aan de leiding van het wereldkampioenschap. Op vijf puntjes volgt Hamilton en daar weer vijf punten achter vinden we Jensen Button. Dus voorlopig is het nog heel erg spannend. En de McLaren's die eh, gaan goed aan kop in het eh, constructeurskampioenschap. Ja, en Force India die deed ook wel een beetje aan schadebeperking, vond ik. Ja, ze reden op zich wel rustig aan. Ze hadden wel verder kunnen komen, maar dat ging op zich eh, ja, prima. daarnaast hebben we nog een aantal nieuwtjes. er was een probleem met de Grand Prix van Bahrein. Mhm. Omdat vorig jaar ging die niet door wegens terreurdreigingen. Omdat ze dachten dat op het moment dat er 100.000 man daar naartoe komen, dan gooi je een bommetje erop en dan scheelt weer 100.000 man. Dat vonden ze iets minder grappig, dus die GP ging niet door vorig jaar. Inmiddels zijn die problemen wel deels opgelost, maar zijn nog steeds wel enige dreigingen. Ja, zeker. Maar ze hebben nu een heleboel eh, veiligheidsregels opgesteld voor die Grand Prix. Dus de Grand Prix gaat gewoon door. Raketschildje boven het circuit. Sorry? Een raketschildje boven Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon een dakje erboven, je weet het niet. En daarnaast hebben we twee nieuwe testrijders voor bandenmerk Pirelli. Die alle, banden, alle auto's voorzien van banden in de Grand Prix. Wie zijn dat? Dat zijn uh, eh, Di Grassi en Alguersuari. Die vorig jaar allebei reden en eigenlijk allebei uitgekomen gegooid zijn. Hoe is het nou met Soetel? Want Soetel, ja, er zijn toch wel speculaties over dat hij naar Ferrari gaat? Ja, ze zijn bezig om, eh, denk ik, om Massa eruit te werken. Want die krijgt het toch niet helemaal voor elkaar. Die kan het niet helemaal bolwerken. Die, die was nou echt slecht. Massa heeft nog geen uh, in een pakje boter gereden dit seizoen, om het maar even simpel te zeggen. En ze willen misschien Adriaan Soetel. Er was vorig jaar ook al een discussie of dat hij daar zou gaan rijden. En eh, ja, dat ligt een beetje aan Ferrari wat die gaan doen. Of dat Massa zich toch nog ergens weet te vinden om, om terug te komen. Wordt een lastig verhaal. Maar ja, Soeter is ook geen hele ervaren man. En die ervaring heeft Massa wel. Dus dat... Eh, ah, Soeter is wel ervaren met champagneglazen. <clears throat> ja, dat wel. De mensen in nek en dat soort dingen. Bijvoorbeeld. Vindt hij heel leuk. Ja. Ja, dus dat zijn een beetje de nieuwtjes voor dit seizoen eh, voorlopig. En eh, we gaan kijken naar de eerstvolgende race. Ja, en ik weet toevallig ook nog dat Force India heeft bij de Grand Prix van Montezemelo... Hebben ze aangekondigd, dan komen we weer terug. Montezemelo? Ik weet niet hoe je dit circuit noemt. Iets met een M. In Italië. Monza. Montezemelo, dat is de baas van Ferrari. Die eh, zal ah. geen circuit uh, Ja, die bedoel ik. Dat is nogal een verschil. Monza was Monza. gaat eh, voor voor India knallen, zeggen ze. Want ze hebben een hoge topsnelheid. Dus, en op Monza is bijna een rechtdoor circuit, zeg maar. Er zitten een paar chicanes in en verder is het één rondje gewoon letterlijk. Ja, ze maken, ja door die bochten zit een rondje in, zeg maar. Ja nou, ja, nou ja, het is in principe gewoon een heleboel rechtdoor, een hele lange, snelle bochten en er zitten een paar korte chicanes in. Dus als je een hoog, hoog snelheidspercentage in je auto hebt zitten, dan wil dat. Wanneer gaan we, nou- hoe gaan wij, wij twee nou ervoor zorgen dat de Formule 1 terugkomt op wordt? Um, dan mogen we eerst een miljoentje of 15 in het circuit eh, pompen. Nou, die heb ik nog wel op mijn bank staan. Ja, ik misschien ook nog wel. Of wat vragen John de Mol. Ja, ik weet niet of John de Mol daar nog geld voor heeft, want volgens mij gaat Endemol niet zijn best. <laughs> nee, maar het circuit eh, tegenwoordig is een beetje aan het afraffelen. Ja, eh, er zijn een aantal grindbakken die niet goed meer zijn. Er moet een heleboel geld geïnvesteerd worden in vangrails en banden, et cetera, et cetera. Dat, eh, dat is eh, op het moment niet, eh, niet te bewerkstelligen voor Erik Weijers, de directeur. Die gaat dat niet regelen, dat heeft hij gezegd. Dus dat gaat nog heel lang duren voordat hij weer terugkomt, Formule 1. Daarnaast kost het ook een heleboel geld om dat hierheen te halen. Bernie, Bernie is duur. Bernie is heel duur. Maar ik zie, ik zie Toby nu net lachen, want het komt door iets anders. Dat is, ik heb wel een idee eigenlijk op dit moment. Onze kartrace. Onze kartrace. Maar zullen we dan gewoon ook meteen de gint, gewoon een paar zakken gint kopen en dat in die bak gooien? Nou, zo makkelijk werkt het niet, denk, ik. denk ik. denk dat het tegenvalt. Ik denk het ook wel. Hoeveel zakken Gint gaan erin? Nou, hij zegt nou dat je minimaal 15 <laughs> miljoen moet investeren, dus... Uh... is 15 miljoen en je Gint kost 2 euro. 30 <laughs> miljoen Gintzakken. Ah, dat, dat regel ik al, joh. Komt goed. Mogen we wel weer hartelijk bedanken voor deze geweldige Formule 1 update. Ja, graag gedaan. Dan heb ik nog één mededeling. Ah, ja. En eh, we hebben volgend weekend hebben we een 10 over rood toernooi eh, bij Café Bluis. mocht je denken van nou, ik kan best een potje biljarten, dan gaan we even daaraan meedoen. Dus bij Café Bluis. je kan je inschrijven aan de bar bij Bluis of bij Rolf van der Molen. En dan kun je goed gaan biljarten. Ik, ik ken trouwens iemand die heel goed kan biljarten. En kosten? Sorry? Kosten? <laughs> Ja, dat, dat weet ik niet precies. Dat hebben ze me niet verteld, maar het zal niet heel duur zijn. Oké. Eh, en, en de prijs, zit er nog een prijs aan verbonden? Je wint ja, je kan een redelijke geldprijs winnen, ja. Nou, Niels? 15 miljoen euro? Ja, 15 miljoen euro. <laughs> en Niels, Niels die hier zit, eh, heb, je alweer, heb je alweer 7,5 zandzak, of uh, grindzak? 15 euro. 7,5 miljoen grind. Ja, klopt, klopt. Ja? Zullen we gaan luisteren naar dat je me niet kan stoppen van uh, Afrojack? Is goed. De la cuenta regresiva pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo. Pero aunque soy sincero y lo prometo, no me miras. Después abres la puerta y digo, si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro, no lo sabía y haberlo sabido, otra suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue y siento ganas de llamarte pero no contestas entiendo por qué no contestas. Y aunque hayamos peleado, todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía. Luego cuelgan. Todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase. Yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas, no queda nada. Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando, pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida, ni toda la agua del mar podrá pagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir sin ti. Yo me voy a morir solo si vuelas quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. Porque solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar que se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te veo no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada porque la guerra me quitó tu mirada. Y aunque se pase toda mi vida si yo te veo no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada porque la guerra me que se pase toda mi vida, yo te esperaré. in the valley of your heart The sun it rises slowly as you walk Away from all the fears and all the faults you've left behind The harvest left no food for you to eat You cannibal, you meat eater, you see But I've seen the same, I know the shame in your defeat But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck and I'll find strength in pain and I will change my ways I'll know my name as it's cold again my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. Come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know their maker's plan.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 These girls is all on, knows it's all over. Coast to coast shows it's known as the road rider. Lonely roads gotta lean on. No father from home, he's no father. Goes home, barely knows his own daughter. Hold your nose, cause here goes the cold water.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 Fast. It's fast food, man. Yeah. En daarvoor de script met de Lose Yourself. En uh, Mumford Sons met The Cave. Ja, dat is echt wel een, eh, een heerlijk nummertje. En je hoorde natuurlijk onze Spaanse zomerhit. Althans, ik ben er nog steeds mee bezig om er een zomerhit van te maken. Yo espera. Van uh, Con la Terra. Oh ja, die. Dat, dat ruimt. Con met Yo te esperarera. Ja, hallo. Dark Vader. Ja. Roger? Ja, wat is er? We hebben het amazing momentje natuurlijk nu. Ja. Ik weet dat de baby's meeluisteren, dus en ik hoorde net dat 68% van de baby's gelukkig wordt. Van Dark Vader. Dus ehm hoe ik dit daarvan. Eh, het amazing momentje van vandaag. Het is natuurlijk wel weer, eh, ja... Vorige week maakte ik een grap, weet je dat nog? Weten jullie dat trouwens nog? Nee. nee. Weet Jouw grappen blijven niet... Maar nee, want ze boeien me niet echt gemaakt. Die grap ging zo. We herhalen het even. John. Het amazing momentje staat voor de deur. <laughs> zo ging hij. Is dat een grap of is dat echt autistisch? beide. Gewoon beide. Het is een autistische grap. Autisten maken dit. Als je autist bent, dan je luistert mee. Sorry voor deze grap. Ehm, maar het meest momentje van vandaag is natuurlijk Goalplay met Viva La Vida. het moet toch wel weer Goalplay zijn. Natuurlijk. <laughs> Ja, waarom, niet? waarom niet? Iedereen wist het. En eh, dat is natuurlijk het meest momentje met de eh, microfoons open. Dus uh, zijn wij goed bij stem? Ja, wij zijn goed bij stem. Dat ik. Jullie ook? Niet? Nee. Ja. Een beetje? Nee, niet echt. Zal ik hem maar starten? Doe maar. Probeer zo hard mee te zingen thuis ook gewoon even. Lekker eh, voor je radio. Boeit niet wat je buurvrouw ervan vindt of je buurman. Het is gewoon leuk om te doen. Komt-ie. Spannend moment dit altijd, hè? Oh. I hear you. Ja, daar is je. Met z'n allen, handjes in de lucht. Oh, jij wil de tekst, hè? Ik, heb de, ik weet de tekst niet. Hij is er, de tekst. I used to rule the world. Komt-ie. I used to the rise when I gave the world Now in the morning I sleep alone Sweep the streets I used to roll Ja, ja. En we maken ons op voor het tweede couplet, met z'n allen. Gaat het lukken? Ik denk het wel. Hij komt weer. I used to roll the dice Feel the fear in my enemies sighs Listens to crowd the shame One minute the key Next the world closed me Met z'n allen! Fijn, fijn. andere vijf. But that was when I ruled the world. Even bijkomen hoor bij het instrumentaal. It was so wicked and wild when blew down the doors to let me in candles in the crowd, sound of drums. drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries waiting for a puppet All who ever wanted to I hear bells are ringing. Roman Catholic Christ shield The missionaries in the far foreign field For some reason I can't explain I know St. Peter will call my name Never my this word But that was when I ruled the world En het refrein weer, ja, dat hadden half. when the world. Ik dacht hij zit Jij faalt echt, hè? Toby faalt vandaag heel hard. Ik pak gewoon precies het verkeerde. Nou, dat is toch wel weer geweldig, hè? Als mensen nu niet zijn weggeschakeld, dan weet ik het ook niet. Dat zei je vorige week ook al. Nou, ik zeg het dan deze keer weer. Want het is net zo slecht als vorige week. Het, we gaan de goede kant op. Toch wel leuk, hè? Zo'n amazing momentje. Even je keeltje laten, laten stemmen. Never in Hannes World. Snuif het op, man. We zijn live in de uitzending, hè, Gijs, dat je het weet. Ja, Toby pakte net een, eh, een zakje creamer en die dacht, laat ik die even schudden, maar hij was net open. Ik een leuk geluidje, <laughs> maar ik pakte precies, het staat hier een hele bak vol met creamers. En ik pak precies degene die eh, open is. En, je had een stokje en die sloeg ik hem op. <laughs> hem <laughs> je hoorde misschien tussendoor, doe het geluid nog eens even. Dat hoor je misschien tussendoor. En Toby deed het nou tijdens zo hard dat het stok een beetje half afbrak. Ja. Half? En die schoot zo een beetje tegen mij aan bijna. Maar ja, weet je. Ik heb tegen eh. mijn kop, en ja, maakt niet. Maakt precies niet uit me. Zullen we straks nog aan het eind nog één amazing momentje doen om het zo leuk is? Nee, want ik schaam me dood. Oh. Nou, ik heb toch geen waardigheid, dus eh, waarom niet? Nee, ze kennen jou toch allemaal niet. Echt? Gewoon, een Toby, ze weet niet wie Toby is. Nee, ja, Toby. Ja, die hoor je ook nooit waarschijnlijk, hè? Op school. Mega Toby. Nee, hoort heel veel. Oh, echt? Echt? Nee. Ja, mijn, zusje, mijn zusje die heeft zo'n... Eh, Zo'n cd van Mega Mindy. En daar komt ook in voor over mij. Dus ik Megatobi, hoor best wel vaak. Ja. Jij, Megatobi. Ja. Megatobi. De grote liefde van Mega Mindy. De Belgische grote minnaar van... ja. <laughs> ja. Die Belgische grote minnaar van Mega Mindy. S'nachts is zij een man in pak. Maar s'avonds... Oh, is hetzelfde. Um, ja. En gaan we nu verder met de volgende nummer. En dat is waarschijnlijk de Bohemian Rhapsody van Queen. Hoe gaat die ongeveer? Dat kunnen jullie wel aanheuren, toch? Dat is het zingen. Ken je die niet? Bohemian Rhapsody? Ja. Nee, die ken ik wel.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 Dat, maakt het af. Toch? En eh, uh, ja, het is alweer bijna 7 uur. En de tijd vliegt als het gezellig is natuurlijk. Uh, de bal is rond. Het, lang, man. het is 11 tegen 11. En we kunnen nog wel meer van dat soort clichés de eten inwerpen natuurlijk. Um, we hebben nog eh, een, eh, een verzoekje van meneer Kjeld Pegel van Albert Heijn in Heemstede Arnhout. Daarbij. Die zei, Krim, dat, was mijn teamleider vandaag. weet je wanneer je luisteraars trekt als je iets van Michael Jackson draait? Nou heb ik niet echt iets van Michael Jackson in mijn playlist vandaag. Maar wel een cover van uh, Javier De winnaar van de Voice. of nee, van X-Factor, ik weet niet meer. In ieder geval de winnaar van iets. Volgens mij van wel van de Voice van eh, Amerika. Samen met Adam Leffel, de zanger van, eh, van een bekend bandje. Maar, maar hij zegt dat je meer luisteraars krijgt als je dit draait. Ja. Als je dit draait, dan horen de luisteraars die nu al luisteren. Dit dat zijn toch de enigen die dat horen? Ja, maar daar hebben we niet over nagedacht. Nee, zie je? Daarom werkt hij bij de Albertijn. <laughs> <laughs> Daar heb je een punt. Zullen we gaan luisteren naar... Uh... Eh, Wij. Jij mag hem ook nog aankondigen als je, als je dit toch helemaal wil... Eh, als je hier toch je eigen momentje van wil maken, Toby. Nee. Nee, je hebt het al verteld. Nee, oh. Want we gaan luisteren naar een koffer van...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 Eh, tot volgende week, hè, Toby? Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Ben ik er weer volgende week? Jij bent er weer volgende week. Nou, dan wordt het een topuitzending. Altijd met jou, hè? Jongens, een heel, heel fijn weekend.